Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De gestaakte eredivisiewedstrijd FC Groningen-NEC wordt komende dinsdag uitgespeeld. Dan blijven wel de tribunes leeg en zijn er dus geen supporters welkom. De pot werd gisteren gestaakt in de 18e minuut nadat de grensrechter was geraakt door een beker met drank. Die werd gegooid vanuit het publiek. De directeur van FC Groningen was not amused. Uiteindelijk wil je gewoon een normale voetbalsfeer eh, hebben. En ik denk ook dat eh, als je de reacties weer zag van de mensen eromheen, dat iedereen dat wil. Alleen dit soort individuen, eh, die moeten eh, zo lang als mogelijk eh, de stadions uit. En op het moment dat je deze intentie hebt, blijf alsjeblieft weg. En dan kom ook alsjeblieft nooit meer terug. De bestuurder van NEC liet eerder al weten dat hij niet hoopte dat de wedstrijd snel zou worden uitgespeeld. Omdat zijn spelers een paar dagen nodig zouden hebben om weer bij te komen. Het gebeurt nu dus wel. Drie jongeren zijn omgekomen in de buurt van de Duitse stad Hannover... toen een trein op een auto botste. gaat om een man en twee vrouwen van begin 20. De trein reed volgens de Duitse politie in volle vaart tegen de auto. Het lijkt erop dat de wagen de overgang opreed... terwijl de slagbomen al naar beneden waren. Dinsdag hoeven de advocaten en rechters in het Marengo-proces niet naar de rechtbank te rijden. De zitting is uitgesteld. In dat Marengo-proces is Ridouan Taghi de hoofdrolspeler. Hij zou een moordorganisatie runnen. Zijn advocaat Ines Weski is vrijdag opgepakt... omdat ze info zou doorspelen van en naar Taghi in de gevangenis. Andere advocaten willen even kijken wat de impact hiervan is op de hele zaak. En het is een strijd om de tweede plek in de eredivisie. PSV Ajax is net begonnen. En de winnaar die mag dat plekje toe-eigenen. Het is een belangrijk plekje, want dan kom je in de play-offs van de Champions League. En dus moeten ze aan de bak, zegt PSV-spits Luc de Jong. We weten dat de eerste plek heel, heel moeilijk is. En eh, dus de, we zullen moeten gaan strijden voor de tweede plaats. En daar, daar zijn we nu onderling voor aan het vechten. Dus het is denk ik een hele belangrijke wedstrijd. De koploper van de Eredivisie is Feyenoord. Heb ik het weer nog. Vanuit Zeeland trekken buien over. Daardoor wordt het koeler. Trekt de wind ook aan. Vannacht ook kans op regen.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 I'ma always stay. No matter what, good or bad, right or wrong, all day every day. now if you're down on love or don't believe, this ain't for you. No, this ain't for you. And if you got it deep in your heart and deep down you know that.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 one room I know you're up when I get home With one small step upon the stair I know your look when I get there If you were. Oh, look what the cat's brought in. If you Bye. us to earth to start a new world.